Op de afsluitdijk zijn vanavond negen ongelukken gebeurd. En in Andijk, heer Hugo Waard en Schagen raakten drie mensen licht gewond toen hun auto in het water terecht kwam. In Friesland, Flevoland, het midden van het land en vooral in Noord-Holland sneeuwt het flink en kan het op lokale wegen glad zijn, waarschuwt het KNMI. In Amsterdam is een bijzondere herdenking begonnen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tot woensdagmiddag worden onafgebroken de namen voorgelezen van de 102.000 mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd en daar zijn vermoord. Het zijn voor het merendeel Joden en ook 215 Sinti en Roma. Woensdagmiddag wordt de laatste naam uitgesproken op de dag dat 65 jaar geleden Auschwitz werd bevrijd door de Russen. Onder druk van Irak heeft Amerika beroep aangetekend in de zaak tegen vijf beveiligers van het bedrijf Blackwater. De vijf schoten in 2007 in Bagdad 17 mensen dood, naar ze zelf zeiden uit zelfverdediging. Een Amerikaanse rechter ontsloeg hen van rechtsvervolging omdat het OM fouten had gemaakt. En dat leidde weer tot een storm van kritiek in Irak en hoger beroep door de Amerikaanse regering. In Haiti zijn tot nu toe 120.000 doden geborgen na de aardbeving van vorige week dinsdag. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt tot boven de 200.000. Er wordt niet meer gezocht naar overlevenden, al is er een paar uur geleden nog wel een man levend onder de brokstukken vandaan gehaald. Ruud van Nistelrooy speelt de komende anderhalf jaar voor de Duitse club HSV. De 33-jarige spits komt van Real Madrid, waar hij de laatste tijd nauwelijks meer aan spelen toekwam. Van Nistelrooy hoopt zich bij HSV in de oranje selectie te spelen voor het WK in Zuid-Afrika. In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Heracles Vitesse 1-2, Heerenveen Willem 2 4-2, Roda Utrecht 2-0 en RKC NAC 0-1. Het weer, hier en daar regen of motregen. In het oosten ook kans op sneeuw. Vannacht ligt de vorst in het noorden. En morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag.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 En dat doen we met eh, een hoop lekkere muziek als eerste. De weekly hotshot van afgelopen week. Irupa en PG uit Italië met Sweet Devil. En daarachteraan de weekly hotspot van vorige week en niet van Paul Gardner, Duke Connell featuring Marcella Woods met Come Get My Loving. De Plastic Funk Mix. Ze vond je bent met, met Showbiz Nieuws, de Party Update, Nightwalk 10 en natuurlijk straks vanaf 12 uur. Niemand minder onze eigen resident DJ Mouzone. Uur lang live in de mix. Maar is even lekker muziek.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 Daarachteraan Paul Gardner, Hugh Connell en Marcella Woods met Come On Get My Love. En daarachteraan een plaat in Amerika, moet ik zeggen, twee soorten versies heeft. Het origineel, Alicia Keys, helemaal alleen met Empire State of Mind. Eh, hier in Europa hebben ze er een, eh, ja, een eh, jasje van gemaakt... wat een beetje wat anders klinkt. Daarna met Jay-Z. En ik weet niet of je het gehoord hebt over Jay-Z... maar Jay-Z en Beyoncé zijn het, ja, het best betaalde echtpaar in Amerika. Dus niet ja, omdat ze getrouwd zijn of... hè, maar het best betaalde echtpaar op dit moment in Amerika. Ik geloof dat ze in 2009 met z'n tweetjes iets van 89 miljoen bij elkaar verdiend hebben. Dan zou je denken, wie is de grootverdiener? Nou, waarschijnlijk Beyoncé van Destiny Child. Nou, eh, nee, het is uh, eh, manlief. Zoals 9 van de 10 keer eh, in het echte leven ook zeggen ze altijd... de manlief is de hoofdkostwinnaar niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Maar in ieder geval JC, want JC eh, ja, doet het goed in de productiewereld. Eh, hij heeft een hoop artiesten onder zich. En hij heeft ook eh, kort geleden nog een film gemaakt. Ik meen die film Obsessed of zo. Die heeft hij gemaakt, geproduceerd, geregisseerd, whatever. Maar in ieder geval, ze zijn goed voor 89 miljoen per jaar. En eh, volgens mij, ik verdien nog niet eens een tiende per jaar, maar dat terzijde. Jay-Z, featuring Alicia Keys horen we met Empire State of Mind. En de volgende plaats is ook lekker. Sean Kingston, featuring Jas, Rock City en Busy Ball met Replay. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Dam. Zandvoort. City and I has got the world on replay. Shawty's like a melody. Yeah. melody. Bustle remix. remix. Neighborhood. Nah, nah, every day. It's like all you, girl. Nowhere's to say. Think about you every day. Cause I really need you, girl. You're the one for me, so please don't go away. I know it's hard to say, but trust me, babe. I promise it'll be okay. Cause when you're down and out and you need someone, baby, yeah. I will brighten yeah. your day. Muscle remix. Lil Mama's like a melody. I can't get out my head. I got money on the block, but still I can't get out the bed. She fly, she fine, she sexy, she mine. And keep that thing juicy for me every single time. That girl. real dime, every dope boy decide. Thick with an attitude and an independent mind. Independent mind. So if I, I ah. ever do decide, decide to settle down and only be with her, don't be surprised.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 She and she friend them, them. Them put on them iPod, pod. I say it go and be a top tier. Girls them say so point and repeat. When this play out, them move them feet. How can you tell them when it sounds so sweet? PTFAO, yes indeed had a mean Ella. My ties with the umbrella every day. Every day. Shawty had a walk killer. Boo boo relate to everything that you say. You say. Oh. And in the band, she was so in my head. And I yes, even said she was ready for fame. For fame. Saw good when she rocked leather. Cause it would ripple like in every way. Let's go to the beach when the sunset. Just reminisce and reminisce on how we do now.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 Ja, dat was die van Sean Kingston. Sean Kingston met uh, replay. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Pixie Lot krijgt geen advies van Mariah Carey. Op een feestdag. zag Lot plotseling haar grote idool Mariah Carey staan. Ze verzamelde al haar moed en stapte op Mariah af. Maar de ontmoeting, de ontmoeting verliep niet helemaal zoals gehoopt. Ze had Mariah graag advies willen vragen over haar leven als popster. Maar Pixie kon geen zinnig woord meer uitbrengen. Ze werd knalrood en kreeg een blackout. Ze stampelde wat, maar Mariah was er al heel snel klaar mee. Ze excuseerde zich en verdween richting de toiletten. Toen ik klein was, zong ik alle ballads van Mariah Carey mee. Ze is al jaren mijn grote fan en grote voorbeeld. En ik schaam me echt dood voor mijn actie. Ze ging naar het toilet en zei... Ze ging naar het toilet... En liep weg ja, volgens mij is ze nog steeds een beetje aan het Ze ging naar het toilet, laten we het daarop houden. Ze liep gewoon weg. Ze heeft me geen advies gegeven, zegt Pixie in een interview. De avond werd er niet beter op. Ze kreeg die nacht een nachtmerrie over Alexandra Burke. Ja, alsof je alles hebt gehad. En eh, ik weet niet of je vandaag, eh, vandaag afgelopen week, heb eh, hebt gestort op Giro 555... voor die vreselijke ramp in Haiti. Nou, een heleboel geld is er binnengekomen... En eh, het werd nog eens verdubbeld door de minister. Dus eh, al onze belastingcenten zijn er naartoe gegaan. Maar belangrijk doel. En laten we hopen dat het allemaal weer goed komt. Ik bedoel, in het tsunami is het eh, allemaal slecht gegaan met dat uh, Giro 555. Ik geloof dat het, meer dan de helft van het geld nog steeds spoorloos is. Dat is waarschijnlijk in de broekzakken van de, de, ja, de regering in, daar terechtgekomen. Maar... de overheid en de minister heeft ons gegarandeerd dat het geld gewoon goed terechtkomt. Dus eh, laten we hopen dat het allemaal goed komt in Haiti. Het zal nog een tijd duren, misschien een jaar, misschien twee of drie jaar. Maar uiteindelijk, eh, ja, het land is erg arm. Maar gelukkig heeft heel Nederland massaal eh, gestort. Dus zal alle kleine beetjes helpen natuurlijk. En ook Bono en Jay-Z hebben niet stilgezeten. Ze hebben een single opgenomen voor Haiti. Rapper Jay-Z heeft samen met U2 een single opgenomen... voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti. Het nummer is vorige week geschreven en geproduceerd... dus klaar om gereleased te worden. Dat liet uh, eh, U2-gitarist The Edge woensdag weten. Donderdag traden The Edge, Bono, Jay-Z en Coldplay Rihanna op in Londen. Vorige week donderdag dan. Tijdens de Amerikaanse inzamelactie Hope for Haiti. En eh, eh, daar zullen U2 en Jay-Z hun single voor het eerst eh, hebben ze live gezongen. En in Engeland zal het concert te zien zijn op MTV in L.A. Staan rond diezelfde tijd Kid Rock, Sheryl Crow en Keith Urban op het podium. En in New York zijn Wycliffe Shark Sting, Mary Blythe, eh, Shakira en Bruce Springsteen te bewonderen. De liedjes van deze optredens worden betaald... worden tegen betaling aangeboden op iTunes. is dus dan weer toch, eh, ja, toch weer eh, positief. Eh, dat was afgelopen donderdag. Uh, niet, afgelopen, niet vorige week, maar afgelopen donderdag. Ja, het is vandaag zaterdag, dus twee nachtjes terug. Hè? Als je een beetje kan rekenen, dan... Dan, hey, dan, begrijp je waar we het over hebben. Ja, je weet dat als ik twee biertjes op heb, dan ga ik af en toe een beetje, een beetje lullen alsof ik de weg kwijt ben. Maar het is niet zo, maak je niet druk. Timor, nee, uh, Seymour Stevens Stewart hard aan de weg. Hij werd in één klap een wereldberoemde BN'er... omdat hij in de show van Michael Jackson zou gaan dansen. Helaas voor hem ging dat uiteindelijk niet door. Want ja, de King of Pop... Uh, eh, tegen de tijd dat het eh, zou gaan gebeuren... is hij eh, tijdens de oefeningen... nee, niet tijdens de oefeningen... maar in de tijd dat hij aan het oefenen was... toen in die tijd is hij overleden... toen hij een ja, tukkie thuis ging doen een heleboel gezeur mee. Hij is uiteindelijk vermoord. Staat er dan in de, eh, de documenten eh, van de dokter. Maar helaas eh, voor hem ging het dus niet door. Maar toch had hij een naam gemaakt. En daardoor is Timo nu gevraagd voor een grote Hollywoodfilm. Waarin hij samen met Christina Aguilera en Cher te zal zijn. En ook zal gaan dansen. Dus we zijn benieuwd wat voor film dat... ja gaat worden. En we hebben nog nieuws over Amy Winehouse. ik weet niet of je het gehoord hebt, maar van de ene naar de andere verslaving. Ze is verslaafd geweest aan drugs, aan alcohol. En tegenwoordig, eh, een paar weken geleden vertelde wie dat ze verslaafd is aan katten. Ze hebben elf katten, als er inmiddels al niet meer zijn. Maar uh, ze hebben wat nieuws. Je kent ze wel, van die potjes crème waarmee je bruin wordt zonder in de zon te hebben gelegen. Amy Winehouse vond dat het tijd was voor een mooi bruin kleurtje... aangezien de zon in Engeland ver te zoeken is... net als in Nederland, alleen in Engeland is het wat grauwer... Met een gebruine kleurtje uit een potje. Amy dacht alleen, hoe meer, hoe beter. Nou, ik heb foto's gezien. Ik weet niet of je wel eens eh, in eh, bepaalde landen bent geweest. Je hebt eh, donkere mensen, maar je hebt ook blauwe mensen. Nou, zij zitten net tussenin. Als je zegt dat ze Surinaams of Afrikaans is dan ga je het ook geloven. Want het is echt... Eh, nee, het is geen gezicht. Moet je op internet maar kijken en dan moet je maar eh, gaan zoeken naar Amy Winehouse... met een lekker bruin kleurtje. Nou, bruin is het zeker. Alsof ze met haar uh, eh, hoofd door een stronthemmer is gegaan. CFM Zandvoort, terug naar het beste van dance en R&B in de mix op je radio. wat voor muziek, dat doen we met Al City plaat die al een tijdje op nummer 1 in de hitlijsten stond voor jouw remix, de Javen Mavis mix shows. Eh, Owl City Fireflies en ook onderweg nog Madonna en Dave Guetta met Revolver.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 featuring David Guetta met Revolver. En daarvoor een remix eh, versie van Owl City met de fantastische plaat Fireflies. En we draaien via de Jason Nevins mix plaat. Ja, mix plaat. Eh, het is eh, de mix is van een van de programma's van Jason Nevins. En daar hebben ze de plaat Owl City eventjes door de computer heen gehaald. Laten we daarop houden. En daar kwam deze versie uit. Owl City met Fireflies. Ik moet zeggen, het origineel vind ik al fantastisch. En deze mix, ja, pas wat meer in het programma eh the Nightwalk. Hier op CFM natuurlijk, omdat weer, eh, hij maakt programma voor zijn eigen oproep. In ieder geval, het is even tijd voor eh, hetgene waar je misschien de hele avond op zit te wachten. Ja, misschien ook niet natuurlijk, maar... Eh, wat voor leuke feestjes zijn er nog allemaal gaande vanavond? Waar ken je vanavond naartoe? Dat ga je nu allemaal horen. This is the Party Update. NW Nightwalk. Party Update. Nou, als eerste vanavond uh, Amsterdam Marcanti hebben we Extra Large even kijken of de computer vandaag een beetje merkt. De het duurt vandaag erg traag. Ik heb alle flyers in de computer gestopt. Maar de computer die eh, op een of andere manier... Eh, ja, is een beetje traag. Vandaag hebben we extra large in de Amsterdammer Kanti. Met eh, de line-up vanavond de Spider. Cor Feiderman komt voorbij. Randy Katana komt voorbij. Ernesto Ver, Bastian. Ruben Vitalis. Admission. Dazzle. Enrico de Luca. Gohan. Mario Rijken van Ols. Maurizio. En de host het wordt allemaal geëmcied door... door Up, UB, Up. Ja, geef die man een mooie naam. Dat vanavond dus in de Marcanti in Amsterdam. Vroeger heette het eh, heel lang geleden toen ik nog eh, ja, eigenlijk dagelijks eh, in de kroegen zat. De discotheek in de weekenden was het Marcanti Plaza. Tegenwoordig mogen we het niet meer zo noemen, dus ik heb me nou alweer versproken. Vanavond in de Escape in Amsterdam. Onze eigen Zandvoortse Raimundo heeft weer een paar leuke vrienden uitgenodigd. Vanavond de eh, René Ames en Baggy Bagovic. En de MC Dan Steso en Electric at the Lux. Het is in een andere zaal, is het de eh, Danny vanavond. Dat allemaal vanavond in de Escape in Amsterdam. Framebusters. En vanavond in Hotel Arena hebben we ook een leuk feestje. Essential Artist Showcase. Dat is met Afro Bros, Lucky Charm... Seductive, Raoul Sinister, Daniel Q, Josuka, Kid Kayo, MC Prime, MC DJ, Delivio Rivon, Aaron Gill en Jay Dare. Dat vanavond in Hotel Arena. Essential Artist Showcase we hebben nog een paar leuke feestjes voor je vanavond. Eh, waar je vanavond nog even langs kan gaan. Nou, ik moet even spieken. Vanavond hebben we in de Panama uh, New Year's Special. Beter later dan nooit. 23 januari. En hun hebben een New Year special. En dat is vanavond met de Funky Bastards. Artento Divini. Marcel Woods. Alex Worp, Simon Patterson en Ram. En... Eh, in de Timetable Studio hebben we Ravanu, Joey Pita, Adam Seller en Je, Je Vriek, of Je Vriek, hoe je het ook maar wil noemen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hè. Maar wie weet is het helemaal dat je zegt, helemaal fantastisch. Vanavond in eh, de Powerzone hebben we Free Saturdays. En de line-up eh, vanavond in Free Saturdays is Funkerman, Jim Deluxe... Nicky, Robert Feelgood en Nicky Romero. En dan gaan we even kijken of er ook nog wat leuks te doen is wat dichter bij huis. Wat dacht je van de, eh, de kromme elleboogsteeg? En eh, daar hebben we vanavond eh, anti-kinky. Zou je denken anti-kinky? Ja, anti-kinky vanavond met Brad Pitt. Martino Rosco. En in de tweede zaal Jeff Roulette en de Producers. Dat vanavond in de Kromme Helmboogsteeg in Haarlem in de Stalker Anti-Kinky. En tot zover de party-update. Door met het beste van dance en R&B in de mix. We gaan door met eh, een rustige plaat. Alexander Burke fusing daar met Bad Boys. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Danceport FM radio heeft een draai gevonden. De radio heeft draai gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort op ZFM. Some people call them players, but I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been on. in disguise. you have the shorty, don't remember you fly. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me? i not probably. And honestly, I'm down like the economy. Baby, don't worry, you are my only. You won't be lonely. you sing Lil Wayne met Down, de Chasing Pluto remix. En daar, uh, daarachteraan Steve Oki, Steve Oki moet ik zeggen, sing Super I'm in the house. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat is er veranderd in de lijst der wijst? Lijsten? <laughs> Biertje. En wat staat er deze week op 1? De Nightwalk 10. Nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam. This is the Nightwalk 10. Deze week op nummer 10. Vier plaatsjes uh, gezakt voor uh, Steve Oki, Fusing, Supa, blah, die we jij storen met I'm in the House. Op nummer 9 deze week nieuw binnengekomen. Cascara met Fever. Op nummer 8 blijven staan Armand van Helden en Dark Sauce met Anyway. Op nummer 7, deze week de hoogst nieuw binnenkomer. Nee, wat zeg ik? De ene hoogste nieuw binnenkomer. Deze week op 7 vinden we David Guetta featuring stel met One Love. Op nummer 6, drie plaatsjes eh, gezakt voor Anne Grace met Love Keeps Calling. Op nummer 5, vorige week nog 2, Ina met Hot. Op nummer 4, drie plaatsjes eh, gestegen voor Amara met The Sound of Missing You. Deze week op 3, 1 plaatsen gestegen voor Edward Maya en Vicky Jolina met Stereo Love. Hij heeft alweer een nieuw plaat, dus wie weet komt die binnenkort ook in de lijst. Deze week op 2, dat is de aller, aller, aller, allerhoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Deze week op 2, Dual Limited. Alleen dan niet zonder, eh, zonder de naam Tool Limited, zonder de productiemaatschappij uit België. Hier zijn het gewoon Ray en Anita. Het In the Name of Love. 2 in de Nightwalk 10. Nieuw binnengekomen op 2. En dat betekent deze week op 1. Nog steeds op 1. Een heerlijke plaat. Bob Taylor featuring Ina met Deja Vu. Deze nummer 1 is, zoals je concurrent bent, ga nu horen op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the FM. Hier is Bob Taylor featuring Ina met Deja The Nightwalk 10, number 1. in de mix. Maar tot die tijd nog even lekkere muziek. De volgende plaat, promootje, of het een grote hit gaat worden. Misschien niet, misschien wel, vast wel. Want eh, het is toch een van de, de, de top DJ's eh, in de wereld. DJ Chesto Fresh Fruit. En als er nog tijd over is, eh, de plaat van Nick Fanciuli met Work the Week. Graag tot de andere kant van 12 uur. The most back-to-back -back Nightwalk.